Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft president Trump bedankt voor de hernieuwde wapensteun die hij heeft toegezegd. Ook is Zelensky blij met de sancties die Trump wil opleggen als Rusland niet binnen 50 dagen een akkoord sluit met Oekraïne. Trump heeft voor miljarden dollars aan wapens toegezegd. NAVO-landen gaan dat betalen. Zij kunnen hun bestaande materieel dat door de VS is gemaakt naar Oekraïne verplaatsen... Bijvoorbeeld de Patriot-raketten en lanceerinstallaties die Oekraïne graag wil hebben. Vervolgens kopen de NAVO-landen dan in de VS nieuwe wapens. Optredens van de Britse punkgroep Bob Willen in Amsterdam en Tilburg gaat niet door. De band zegt dat ze logistieke problemen hebben. Het duo kwam in opspraak nadat ze vorige maand tijdens een optreden dood aan de IDF riepen, doelend op het Israëlische leger. Vorige week werd Paradiso bedreigd om de komst van Bob Willen. In de gemeente Vijfherenlanden is een 39-jarige man aangehouden vanwege opruiing en het bedreigen van een wethouder. Dat laat de politie weten. De verdachte kwam in beeld in aanloop naar een bijeenkomst over vluchtelingenopvang. Vianen gaat mogelijk 338 asielzoekers opvangen. Die bijeenkomst was vanavond en is volgens de gemeente heel rustig verlopen. Over de aard van de bedreigingen is niks bekend. De man zit vast en wordt verhoord. De Nederlandse zwemmer Sean Niewold was al eens Nederlands kampioen, zwom op EK's en WK's en zelfs op de Olympische Spelen. Maar hij heeft nu ook zijn A-diploma gehaald. De 24-jarige Niewold werd geboren in Nederland, maar woonde tot zijn 15e in het buitenland. Hij kreeg wel zwemles op school, maar haalde geen Nederlandse diploma's. Tijdens zijn voorbereiding op het WK in Singapore besloot hij af te zwemmen voor zijn A-diploma. Hij overweegt om na het WK ook voor zijn B te gaan. Het weer. Vannacht koelt het af tot de graad of 14. Er kan ook een bui vallen. Morgen een mix van zon en wolken. Later op de dag een paar buien.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 Lonely nights that come, memories that flow, bringing you back again, hurting me more and more. Maybe it's my mistake to show this love I feel inside, girl. the world out on my own again. You put me high upon a pedestal.